Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland moet snel een nieuwe regering krijgen, zegt verkiezingswinnaar Friedrich Merz. De leider van CDU-CSU wil voor Pasen zijn coalitie rond hebben. Want, zo zegt hij, Europa wacht op Duitsland. Merz wil het liefst met één andere partij regeren. Maar het is de vraag of dat lukt. Het zou kunnen met de radicaal rechtse AFD. Die is verdubbeld tot ruim 20 procent. Maar Merz heeft samenwerking uitgesloten. Mogelijk kan CDU-CSU ook een coalitie vormen met de SPD... van de huidige bondskanselier Scholz, die flink heeft verloren. Of ze samen een meerderheid hebben hangt af van de vraag of twee kleinere partijen de kiesdrempel van 5% halen. De liberale FDP lijkt tekort te komen en uit de Bondsdag te verdwijnen. Voor de nieuwe linkse pro-Russische partij BSW is het kantje boord. Als die het ook niet haalt, krijgen de grotere partijen meer zetels. In Schiedam is een jongen van 13 doodgestoken. De steekpartij was aan het eind van de middag in een woonwijk. De aanleiding is onduidelijk. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Een andere jongen van 13 is als verdachte aangehouden. Er waren vanmiddag nog twee, nog twee steekpartijen in de regio. De twee andere waren in Rotterdam. Bij één daarvan moest het slachtoffer naar het ziekenhuis. De Europese regeringsleiders komen op 6 maart bij elkaar voor een extra top. Voorzitter Costa van de Europese Raad heeft de bijeenkomst ingelast om te praten over Oekraïne en de Europese defensie. Hij zegt dat het een cruciaal moment is, doelend op de opstelling van de Verenigde Staten. President Trump wil de oorlog in Oekraïne beëindigen, maar wil daarbij geen militaire rol spelen.